Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De voorzitter van de Eerste Kamer zou achter de schermen een hork zijn. Volgens ambtenaren wordt er heel wat afgeschreeuwd. Zij beschuldigen Jan-Anthony Bruin van de VVD van grensoverschrijdend gedrag. Het zou vooral achter de schermen gebeuren, want voor de schermen is het beeld heel anders, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius. Ja, in de openbaarheid komt hij over als een correcte, joviale man, die als voorzitter van de Eerste Kamer ook de debatten met een grap kan leiden. Die ook met groot vertoon van ceremonie buitenlandse gasten ontvangt. Onlangs nog president Zelensky van Oekraïne in de Eerste Kamer. Dat is ook het beeld wat de Eerste Kamerleden van hem hebben, die we vandaag gevraagd hebben of ze de verhalen herkennen. Ze zeggen ja, dat is niet het geval, dat is niet wat wij zien. Het is dus echt iets wat onder de ambtenaren van de Eerste Kamer leeft. De hoogste baas van de Eerste Kamer heeft nu met Bruin gepraat. En daarin zou hij geschrokken hebben gereageerd. En hebben gezegd dat hij aan zijn gedrag gaat werken. Bruin heeft nog niet officieel gereageerd op al die beschuldigingen. Omdat hij zegt dat hij een volle agenda heeft. In Gelderland zijn ze het niet eens met de stikstofplannen van de regering. Na de verkiezingen is er in de provincie een nieuw bestuur met de Boer-Burgerbeweging. En in hun plannen staat dat ze in Gelderland nooit boeren verplicht zullen uitkopen. Ook willen ze dat in Gelderland de stikstofuitstoot pas in 2035 is gehalveerd. Terwijl het kabinet dat vijf jaar eerder wil. En deze natuurstichting vindt al die plannen slecht voor de natuur. Die wordt beschermd, alleen is de vraag of die genoeg beschermd wordt. Eigenlijk wil je met elkaar te veel op een te kleine ruimte. En als je dat wil, dan moet je dat heel goed samen laten gaan. En dat gaat niet goed samen. En Wim uit Wijk bij Duurstede heeft het gered. Hij is vandaag 61 keer uit een helikopter gesprongen met een parachute. En dat is best wel een aanslag op je lichaam, zei Wim erna. Uh, eh, halfweg de dag, toen eh, heb ik daar lopen spugen op de grond. En toen was ik echt, eh, dacht ik, nou, ik ga helemaal leeg. En, ja, ik weet niet of ik het zonder eten kan trekken, maar blijkbaar kan een mens heel veel aan. Wim maakte de 61 parachutesprongen om geld op te halen voor onderzoek naar darmkanker. De teller staat inmiddels op ruim 62.000 euro. Het weer vanavond is er nog lang zon en morgen is het weer volop zomer. Smiddags wel kans op wat bewolking en het wordt maximaal 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog één file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag...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 Don't know nothing about grits and greens. Never been south of Queens. But he flew down here on a business trip. I took him honky-tonkin' and that was it. He took to it like a pig to mud, like a cow to cut. 50 and a 30 odd Zo op 10. Blake Shelton en Trace Atkins en de heel Billy Bone. Je luistert nog steeds naar de Nashville Radio Show... en in dit uur heb je nog van mij te goed... twee nummers van het Spotlight-album... de Nashville Spiegelplaten, Digitale Brievenbus... en nog veel meer andere lekkere muziek. Zoals Volk van Nancy Griffith. Dit is Simple Life. album Hearts in Mind uit 2004. Nancy Griffith en Simple Life. Ik heb weer een digitale brievenbus inzending voor je. En daarvoor gaan we naar Nederland. Of blijven we in Nederland. Het is maar net hoe je het ziet. En die is van Robert Weston. Hij heeft een voorliefde voor klassieke countrymuziek. En die mengt hij met een nieuw country sausje. Vorig jaar werd zijn EP in Nashville opgenomen. En die EP komt later dit jaar uit. En daarop staat ook zijn nieuwste single Lies the Beach. single van Robert Weston en die heet Life's a Beach. We gaan naar de Nashville Spiegelplaat en het origineel deze keer komt uit 1967. En ik heb een versie van dit nummer gevonden uit 2014. Eerst Tammy Wynette en daarna de uit Australië afkomstige Becky Cole en Melinda Schneider. Twee keer Your Good Girl's Gonna Go Bad. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I've never seen the inside of a bar. or listen to a jukebox all night long. But I see these are the things that bring you pleasure. So I'm gonna make some changes in our home. I've heard it said if you can't beat them, join them. So if that's the way you've wanted me to be, I'll change if it takes that to make you happy on, you're gonna see a different me. Because you're good, girl, they're gonna go bad. I'm gonna be the swingin'est swinger you've ever A taste of whiskey. In fact, you'll hardly recognize your wife. I'll buy some brand new clothes and dress up fancy for my journey to the wilder side of life. Because you're good, girl, are gonna go bad. I'm gonna be the swingin'est swinger you've ever had. If you like 'em veel Spiegelplaat. the sea see that's strong. You load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number nine coal, and the straw boss said, Well, to bless my soul, you load 16 tons. What do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't no high tone woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe. soul to the company store. 1947 werd het voor het eerst uitgebracht door Mel Travis, die het liedje ook schreef. Maar dit is volgens mij de meest bekende versie. Tennessee Ernie Ford en 16 Tons. En van oude country gaan we naar nieuwe country. De nieuwste single van Hurricane Highway staat op onze playlist. Ze komen uit Ierland en dit is hun nieuwste single in het Road Trip. Freedom was my license in a hand-me-down car. Next came graduation Time to make my mark So I left home on this road trip Not sure who I was Just a dream filling my pockets But it was good enough Cause love riding this highway Going what was up for anything loved where I was driving Always sitting beside me To every bend and curve Two souls One spirit on this road trip we love Riding this highway Going whatever way The freeway rolls Back road dust Radio sunrise keeps me guessing If I stumble or slip, I'll right this ship But never skip these roads side by side in the dark And we're waiting for sleep or a spark country music. Texas smile. Toby was dat met As Good As I Want Was. En je moet echt een keer naar die videoclip kijken. Hij is zo briljant. En zo zijn er wel meer nummers van Toby waar ontzettend leuke videoclips van uit zijn. We hadden nog niet zo lang geleden het Spotlight album van Nina Lin. En dat was Taste of the Wild volgens mij een week of twee geleden. En op dat album zat ook dit nummer Wonder in Her Eyes. girl with magic in her smile, temptations on her lips, looking at the world with wonder, wonder, wonder. in her eyes. She runs around the forest, dancing, hugging trees. She laughs without restraint, she's free what you give, you will get back. Let's plant the seeds of joy. look at her, still feeling deeply tragic. It's hard to gain some faith as she spreads her love magic. lekkere muziek hoor. Nina Lin was dat en Wonder in Her Eyes. Ik heb nog één digitale brievenbus inzending voor je. En die komt uit Amerika. Alhoewel, hij is geboren en getogen in Rotterdam, maar woont al enkele jaren in Nashville. Zijn naam is Mark Blomsteel en dit is zijn nieuwste single en die heet Shake. that read met zijn nieuwste single Shake. Ik heb nog twee nummers voor je klaarstaan van het Spotlight album. En dat is het album Face the Sun van Elizabeth Hope. Twee nummers ga je nog horen. Goodbye Summer en daarna California Sun. Dit is het Nashville Spotlight album. I love the summer day so bright. The warm sun and the starry nights. Laying in the sun all day sip of tequila serving down the way. Oh, I love those days at the pool. Jumping in and feeling all so cool. All the memories that we share. Now it's goodbye summer and it feels so sad. ¡Sí! cried some tears and the stars came out. The days went on, the nights were long. But now it's time to just move on. Nashville Spotlight album. dat waren de twee laatste nummers van het Spotlight-album Face van Elizabeth Hope. En heb je nu zelf een suggestie voor een Spotlight-album of een Nashville Spiegelplaat... dan mag je natuurlijk ons altijd mailen. Info is ons e-mailadres. Of WhatsApp je mag ook 06-428-44375. Nu gaan we naar Randy Travis. Dit is Forever and Ever Amen. this love that I feel for you all little shacks Skull was dat hier bij de National Radio Show. En er is alweer een eind gekomen aan de show. Maar niet getreurd, volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Ik heb nog voor je klaarstaan Daniel Bradbury met een oudje uit 2013. Dat is alweer een tijdje terug.